Het gebouw is ontruimd op de afdeling na waar de brief is gevonden. En daar zitten 15 werknemers in afzondering. En ook worden de mensen met ademhalingsproblemen er behandeld. Naar de inhoud van de poederbrief wordt onderzoek gedaan. Volgens een van de medewerkers klaagden er al mensen over een drukkend gevoel voordat de brief was geopend. In Haiti wachten na de aardbeving van dinsdag honderdduizenden mensen op hulp. Volgens sommige verslaggevers is de situatie hopeloos. Er is geen gecoördineerd plan van aanpak en de hulpgoederen druppelen maar mondjesmaat binnen. Er is een groot tekort aan water, voedsel en medicijnen. Om levens te redden zijn volgens de artsen zonder grenzen vooral de eerste 48 uur van levensbelang. Reddingswerkers zijn tussen het puin met een blote handen op zoek naar overlevenden, omdat er bijna geen machines zijn. De Nederlandse mededingingsautoriteit doet onderzoek naar de mailsector, omdat er vermoedens zijn van kartelvorming. Tegen een aantal bedrijven, dat wordt verdacht van onderlinge prijsafspraken, heeft de NMA al rapport opgemaakt. En ook in landen als Duitsland, België en Italië wordt de mailindustrie onder de loep genomen. Een Duitse piloot die drie jaar geleden een noodlanding maakte op de snelweg in Mülheim moet een boete van 150.000 euro betalen. Het twee-motorige vliegtuig met drie mensen aan boord landde tussen het drukke verkeer. Zeven mensen raakten gewond. De crash werd veroorzaakt door een tekort aan brandstof. Volgens de rechtbank in Düsseldorf is de piloot verantwoordelijk voor dit tekort. De Duitse piloot bleef zelf ongedeerd wel is een vliegbrevet ingenomen. Het weer, wolkenvelden en nevelig, maar in het midden en zuiden van het land is er ook wat zon. De temperatuur ligt in een groot deel van het land iets boven nul. Morgen een droge winterdag met overdag lichte vorst.